De man die donderdag werd doodgeschoten was de broer van de kroongetuige in de Mokro-maffia-zaak. In Rotterdam is het bombardement op Delfshaven in 1943 gedacht. Amerikaanse bommenwerpers verwoesten toen een groot deel van de wijk. Meer dan 400 mensen kwamen om. Doelwit van de Amerikanen was onder meer scheepswerf Wilton Feyenoord in Schiedam. Daar werden torpedo's voor Duitse onderzeeërs gemaakt. Maar door de wind of door een vergissing kwamen de bommen op de woonwijk terecht. In Cambridge is een besloten herdenking gehouden voor Stephen Hawking, die op 14 maart overleed. Eddie Redmayne, die Hawking speelde in de film The Theory of Everything, hield een toespraak. Op 15 juni is er een openbare herdenkingsdienst in Westminster Abbey. Hawking's as krijgt dan een plek naast het graf van Isaac Newton. In Nieuwe Pekela in Groningen zijn een man en een vrouw dood in hun huis gevonden. Het is niet bekend hoe ze om het leven zijn gekomen en of er sprake is van een misdrijf. Ook is niet bekend hoe lang de doden er al lagen. De lichamen zijn overgebracht naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Op de algemene begraafplaats in Diepenheim in Overijssel is een aantal graven vernield. Ook zijn planten vernield van een oorlogsgraf. De vernieling komt op een gevoelig moment. Morgen is het 73 jaar geleden dat Diepenheim door de Britten werd bevrijd. Het Israëlische leger waarschuwt dat het opnieuw hard zal optreden tegen wat het noemt terroristische organisaties in Gaza als het geweld aan de grens met Israël aanhoudt. Bij redden met het Israëlische leger vielen gisteren volgens Palestijnen 15 doden en raakten 750 mensen gewond.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 Hi. Yeah, let's do it again, but uh, this time uh, let's go full psycho. Yeah, I just wanna drink tequila with my friend. She says she cheated cause she trying to get ahead. The more I read it, yeah, the more I take offense. I'm so defeated, I can't get outside my head. I post a picture of myself cause I'm lonely. Everyone knows what I look like, not even one of them knows me. Yeah, I just wanna drink tequila with my friends. I'm so defeated, I just want this shit to end. So I walk into the club like everybody hates me. I walk into the club like everybody hates me. I'm talking to myself, shit, now they think I'm crazy. voices in my head. I can't even check the time without facing regret. Why do I still have to mean everything I ever said? And I'm not trying to be like poor me, I made it. I'm just trying to stay normal now that they know what my name is. Yeah, I just wanna drink tequila with my friends. Yeah, they're the reason that I still am who I am, so I will walk everybody hates me. I walk into the club like everybody hates me. I walk into the club like De zaterdagavond zinder. Iedere zaterdagavond de Euro Breakdown. En we staan aan, we zijn live, we zijn er weer. Hallo. Het is zaterdag. Het is het paasweekend, jongens. Ja, heerlijk. Lekker, paasweekend. Oh, heerlijk. Was jij vrij vrijdag? Heerlijk. Ja, ik ook. Lekker, jij... goede, echt een goede, goede Zeker. vrijdag. Lekker hoor. Zeker. Ik heb eh, uitgeslapen tot 12 uur, kan ik jullie vertellen. Het was heerlijk. Mooi man. Echt waar. Ik moest gewoon werken. Oh ja, ik niet. Mensen <laughs> zeiden tegen mij van, joh, je bent morgen ben je vrij. En nou, oké, prima. Best, vrij. Nou, ik zou er niet op ingaan hoor. Nee, ik wil werken. Heb ik nog nooit iemand horen zeggen. Nou ja, het kan. kan. Als jij zegt van, joh, ik wil werken, dan eh, moet het zeker. Hey, jongens, we hebben eh, een, lekker gevuld programma voor de boeg. Want het is het weekend van Paas. We zijn redelijk aan het uitrusten, denk ik nu. als ik dan. Ehm, gaan jullie nog wat doen? De eerste tweede paasdag? Uh, ja, ik ga morgen eh, heb ik een eh, honkbalwedstrijd. Oké, en jij Quinten? Okay. morgen komt de familie, komt mijn moeders verjaardag dan vieren. Kijk, hartstikke goed. Lekker ik ga morgen eitjes verstoppen voor mijn dochter. Althans, ik ga doen alsof, want morgen is het 1 april. Ja. Dus dan is het twee uur aan het zoeken en dan zeg ik 1 april! <laughs> <laughs> is, het niet, meer, is het niet meer bij op en oma zoeken? Nee, nee, nee. We, hebben wel, we zijn vandaag eitjes aan het schilderen geweest. dat, de foto's staan op Facebook. Ik moet zeggen, mijn... ja, hoe zeg je dat? Mijn eh, artistieke kant is eh, naar boven gekomen. Ja? ja. <laughs> Dus je hebt je roeping eigenlijk gemist. Ja, zeker. Nee, heb die ja. niet gevonden. <laughs> Ik had eieren moeten gaan schilderen. Echt waar. <laughs> nou jongens, geweldig. Professioneel jongens, straks nog veel meer. Maar eerst... Maroon 5, wait. With the boogie in the hoodie. Dirty looks from your mother... Never seen you in a dress that color, no. It's a special occasion. Not invited, but I'm glad I made it. Oh, let me apologize. I'll make up, make up, make up, make up for all those times. Your love, I don't wanna lose. I'm begging, begging, begging, begging, I'm begging you. Wait, can you turn around? turn around, just wait. Can we work this out? Can we work this out? Just wait. Can you come here, please? Cause I wanna be with you. talk for a moment. Got these feelings that I'm tired of holding on. Wasn't trying to get wasted. I needed more than three or four to say this, so let me apologize. I'll make up, make up, make up, make up for all those times lights out. I've been thinking out loud all day. Don't let me down. Can't live without my babe. And she wanna leave, but I think it's easier if you let me be. You should come and see me, girl. Just think about it, girl. You know I still think about you. Yeah, I know you into diamonds. I can tell you everything defining you, but I'm like, can you turn around? Can you turn around? Just wait. Can we work this out? Tell me this just wait. I wanna be with you. Wait, can you turn Can you turn Just wait. Can we this Can we work this out? Just wait. you please? Cause I wanna be with you. is Euro Breakdown. Baby, lay on back and relax. Kick your pretty feet up on my dash. No need to go nowhere fast. Let's enjoy right here where we at. Who knows where this road is supposed to lead? We got nothing but time won't you ride with me, ride with me See where this thing goes If it's meant to be, it'll be, it'll be Baby, if it's meant to be I don't mean to be so uptight But my heart's been hurt a couple times By a couple guys that didn't treat me right I ain't gonna lie, ain't gonna lie Cause I'm tired of the fake love. Show me what you're made of. Boy, make me believe. Whoa, hold up, girl. Don't you know you're beautiful? And it's easy to see. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. So won't you ride with me? Ride it's meant to be, it'll be, it'll be, baby, if it's meant to be. So come on, ride with me, ride with me, see where this thing goes. So come on, ride. meant to be. It'll be, it'll be. Baby, just let it be. Let's go. So won't you ride with me, ride with me, see where this thing goes. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, if it's meant to be, if it's meant to be. It'll be, it'll be. Baby, if it's meant to be, if it's meant to be. Oh, Florida Georgia Line, Bieber Exa. Is het voorbestemd, Quinten? Zeggen ze dan. Dan moet je het laten gaan. Ja, zeker. Dan moet je het laten gaan, inderdaad, ja. We gaan eh, zo eh, natuurlijk weer door eh, met de nummers van de Euro Breakdown. Want we hebben een nieuwe. En voor degenen die vorige week geluisterd hebben... ja, die moet iets opgevallen zijn. Want we zijn ergens... We hebben dit uur hebben we met een nummer geopend... wat vorige week nog een tip was. Ja. En Quinten, welk nummer is dat? Dat is Everybody Hates Me van de Kettingdokers. Ja, van de kettingbruggen <laughs> inderdaad. <laughs> nee, maar daar, hebben we mij geopend. Dus eh, ja, dat, eh, ik, zag hem op een gegeven moment eh, naar boven komen. Ik, hey, wat deze? Nou, ik denk, dat vind jij wel leuk. Dat zeker. Dus, uh, zo nog meer, want we hebben straks ook nog Jack Jones met Breathe, breathe, Breath, Breath, zoals hij er nu in staat. Breathe. breathe. Is het een E op het eind? ja. Of zon, dan is Breathe, anders is Breath. Ja. Nee, Breathe hebben we straks nog. Jack Jones, daar, zo daar natuurlijk meer over. Jongens, Pasen. Jullie hebben al... Patrick die gaat honkballen. Klopt. Goede pas. Ga je ook met eieren? Of? <laughs> nou, die gooien we op jouw hoofd. Oh. Oké. Okay, uh, eh, <laughs> Niveau daalt weer. Was je hoog geweest dan? Nou ja. Ik heb dat nog nooit eh, meegemaakt. Nee. Eh, maar. Nou, niet in dit programma in ieder nee, geval. Nee, nee, nee. <laughs> Misschien een paar jaar geleden met de Nightwalk, maar... Eh, ja, nee, top joh. Je haalt die bij het programma, weet je. <laughs> Toen waren zorg wij er niet bij. Zorg ervoor dat ze niet, niet, niet, niet, papiertje hoeven te prikken langs de kant van de weg, weet je. Ze mogen hier gewoon de taakstraf uitvoeren. <laughs> Wat nu fijn. lachen we er nog om, eh. Ja, lachen, er inderdaad maar op. Maar wacht maar tot de recursering weer voorbij komt. Nee, ik wil niet mee. nou, dat dus. Hey, ehm, maar Pasen heeft een aantal rare tradities. We gaan eh, straks denk ik... we doen na half acht even gaan we de rare Pasen er even bij pakken. Er zitten wel rare dingetjes tussen. Ja, we hadden er net al eentje met een, met een vlieger. Maar daar gaan we voor nog even niks over, eh, over zeggen. Ik heb trouwens ook gezien... Eh, dat zal hier waarschijnlijk... Ja, dat staat hier ook bij. Nee, dat hou ik even, houden we even voor ons. Nee, dat we, staat hier nog niks zeggen. Nee. hey, jongens, tot zover het weekend. Wat, ge, wat, eh, wat hebben jullie allemaal gedaan? ja, ik ben gisteren naar Amsterdam geweest. Toen ik een steen papier verloren. Amsterdam. <laughs> ik zweet van vier schaar. ik, had, ik had al gezegd, nee, ik ga niet mee. Want het was iemands verjaardag en die ja. wilde graag naar Amsterdam. Ja. En ik zeg, nou, als jij, ik, ik, ik ben wel heel zeker van mijn steenpapier schaartalent. Dus als jij wint, dan ga ik wel mee. En toen heb ik het finaal verloren. Ja. Oké. Dus eh, toen moest ik mee. was heel gezellig. Hele gezellige mensen daar. Nog nooit geweest. Dus. Ah, nou, lekker. Ja, dus zes, uur s ochtends thuis. Lekker. Negen uur weer wakker. Ja, dat, eh, ah. dat zijn de goede berichten. Patrick, kun jij nog wat spannends te vertellen? Of, eh, Ja, nou ja, ik heb gisteren eh, tot zes uur in mijn bed gelegen. Tot zes uur in je bed gelegen? S <laughs> ochtends? Ja, s'avonds. S'avonds. <laughs> Waar Mike op zijn bank ligt, ligt Patrick op zijn bed. Ja. gewoon met mijn telefoon in mijn handen gewoon helemaal Ja, nu, kan het, nu kan het nog, weet je. Mijn dochter die heeft sinds kort een nachtlampje. Dus die roept niet meer om 7 uur s ochtends papa en mama. Die, die, dat is nu 9 uur, half 10. En geloof me, 2,5 uur maakt aardig verschil. Ook in je slaapritme. Ja, absoluut. Dus eh, daar ben ik al hartstikke blij mee. Maar ja, nog, uh, het zit 4,5 eh, vier, uh, maand ongeveer. En dan, ja, dan, dan gaan we weer helemaal van voren af aan beginnen. Is Twee het al Ja, ze is bijna halverwege. Nou, ergens uh, rond eh, begin, half, na halverwege mei volgens mij... dan eh, gaan we ook met zo'n Gen Reveal Party gaan aan de slag... voor de mensen die het gemist hebben. Mijn vrouw is voor de tweede keer zwanger. Dus, ben je niet? Nee, nee. <laughs> God, wat een verrassing. Mike Wat een verrassing. <laughs> Ik dacht dat we het over Pasen hadden. nog. Ja, nou ja, elk eitje komt uit. Pasen is <laughs> zeker, zeker. En als je met scherp schiet helemaal. Ja, Oké. Dus Jongens, eh, we gaan het straks eh, natuurlijk hebben over de, ja, de traditie paas. Ik ga er zelfs van stotteren. De, de, de, de wederopstanding van eh, de Heere Christus. <laughs> nee, nee, nee, want hij, nee. Met Pasen is hij toch... Met Pasen is hij toch eh, hij, eh, wat wil je zeggen? Waar is, waar is hij dan? Oh. Wat, wat is het? Nou, is hij naar de hemel opgestegen? In eerste instantie wel, maar je hebt ook natuurlijk de wederopstanding. Hè? Ja, en dat eh, is met hemel. Of, hoe heet dat? Weet hoe de fuck. Ja, maar vraag het niet aan mij, want ik heb echt. Weet iemand hoe dat heet? Dat hij dat die weer terugkwam, dat hij uit de grot stapt en zegt: hé, ik ga dit, er, komt, binnenkort komt er een film uit, The Chronicles of Jesus. we gaan door jongens, want we gaan door naar de nieuwe van Jack Jones. Nieuw binnengekomen in de lijst. Waar die, hoort in waar die staat in de lijst, dat hoor je natuurlijk zo. Om half acht, dan gaan we de nummer 40 tot en met 30 doornemen. Maar dan eerst Breathe met Jack Jones. Professional sin. I feel you on me when I touch my skin. You got me hooked and you're reeling me in. And I look in your eyes, I'm on the edge. You're on my mind like a song that I can't escape. I don't know how many da I can take. I need to know if you're feeling, feeling the same. Is it too late? But now it's hard to breathe. but now it's all to Don't tonight continent van onze aardkloot.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 Op binnengekomen op plek 40. Maroon 5 met Wait op plek 39. Op plek 38 BB Rexa featuring Florida Georgia Line met Manson B. En op 0 vorige week, deze week op 37 binnengekomen. Jack Jones featuring Ina Wilson met Breathe. Justin Timberlake met dat filthy nummer op plek 36. En Portugal The Man met 35 met Feel It Still. Post Malone, Ed Sheeran. <laughs> Post Malone, Ed Sheeran, wat Ed is ook. Post Malone, 21 Savage, Rockstar staat op plek 34. vorige week nog op plek 30. En Eminem featuring Ed Sheeran op plek 33. Vorige week nog op plek 28. Op plek 25 vorige week Martin Garrix, David Guetta featuring Jamie Scott, Romy Dia met So Far Away. Deze week op plek 32. Op plek 31 hebben we Troy Sivan met My My My. Dat is het lievelingsnummer van Quinten. Wat? <laughs> en eh, ja, dan eh, ook eh, speciaal voor, voor Quinten hebben we natuurlijk het volgende plaatje hebben erin staan. Ik hoop, Quinten, dat je hem heel erg kan waarderen. Anne-Marie met Dan. Tot zo! sure you came home to love. You had it good, you know. I stood by your side. I spent up so much time trying to make you happy. I don't think you ever could be happy. Maybe you should try some therapy. Maybe you should lose a couple homeboys. Give up on the homegrown. Look at me. Cause I need you to understand. Now, when you think of late nights with me, understand. Now when you think of love. welverdiende nummer 30 van deze week. Ja, we, hebben eh, een aantal eh, rare eh, tradities hebben we, van Paas opgedakeld. Want ja, Paas heeft natuurlijk nogal een, een, betekenis. En wij hebben voor jullie speciaal de vijf raarste tradities op een rijtje gezet. En gaan die ook nu gelijk even met jullie doornemen. Ehm, wie wil me aftrappen? Ik ga wel aftrappen. Jij trapt hem af, maar moet je wel onder beginnen, toch? Moet je wel onder beginnen, want je zit nu helemaal boven. Oh, in dat geval vind ik dat jij af mag trappen. Oké, ja, nee, best. Yes! Nummer 5. Ja, dit is nummer 5. Dat is Zweepjesdag in Tsjechië. <laughs> In eh, Tsjechië moeten meisjes uitkijken wanneer ze op tweede paasdag de straat op gaan. Want hier bestaat namelijk de gewoonte dat de jongens eh, de meisjes zachtjes, staat het tussen haakjes, slaan met wilgetakken. Mhm. Het ziet er misschien uit als een mishandeling, maar eigenlijk bewijzen de jongens de meiden een gunst. Uh, Polamska, eh, zweepjesdag, komt voort uit het geloof dat degene die aangeraakt wordt door de wilgetak een lange jeugd en gezondheid geniet. Het gaat echter twee kanten op. Als dank mogen de meisjes de jongens dan weer bekogelen met eieren. Nou, dan weet ik in ieder geval wie ik ga slaan vanavond. <laughs> En ik word weer terug bekogeld met eieren. Dat was nummer 5. Ja. Oh, nou, dan eh, ga ik verder met nummer 4. De pelgrimstocht naar Jeruzalem. Elk jaar met Paas trekken duizenden christelijke pelgrims naar Jeruzalem. Waar het paaspaal zijn oorsprong vindt. Dat weten we allemaal waarschijnlijk wel. Mhm. De gelovigen komen aan op Palmzondag. Dezelfde dag dat Jezus in Jeruzalem aan zou zijn gekomen. Op Goede Vrijdag lopen pelgrims over de Via Dolorosa, <laughs> oftewel de Kruisweg genoemd, dit zou de weg zijn die Christus op de dag van zijn kruising liep. Uh, eh, op zaterdag wordt het heilige vuur aangestoken. Dat zondag aankomt bij de heilige grafkerk. <laughs> het staat er, het staat er. Jongens, lezen dit alleen maar voor. <laughs> jongens, door, de nummer drie, kom, kom, go, go, go, go. <laughs> <laughs> Focus. De kruisiging doorstaan. Iedereen heeft hier eh, vast wel eens een foto of een filmpje gezien van uh, ja, zelfkastijdingen en kruisigingen op Goede Vrijdag. Eh, dat gebeurt dus overal ter wereld en dat is dus wel serieus echt een traditie. Ik heb hem voor het eerst, voor het eerst gezien op tv dat ik in de jaren 15 was. van Mexico tot op de Filipijnen gebeurt dit. mannen slaan zichzelf tot bloedens aan toe op hun rug met zwepen. De gedachte achter het pijnlijke ritueel is om het lijden en sterven van Christus te ervaren. En zo boete te doen voor zonder genezing van ziekte te krijgen of simpelweg dank eh, te uiten naar God. Aan het einde van de rit laten sommige gelovigen zichzelf kruizigen. En ja, dit gebeurt echt. Ehm, want er worden gewoon echt letterlijk worden ze vastgebonden op kruis. Spijkers worden door de handen geslagen. Ja, dit is de nummer drie van de meest rare paastradities. Op dan nummer twee. De Semana Santa Progressies in Spanje. Processies. Processies. Oké, misschien heb je wel eens van de Sanema Santa in Sevilla gehoord maar ook... <laughs> maar ook in de dus andere Spaanse steden en in verschillende Spaanstalige landen worden, wordt op, de, <laughs> op deze manier de paarspiering gehouden. In deze progressies lopen de leden van beroemdschappen, broederschappen in opvallende kledendrag ge, gehuld eh, een rond door de stad. Een ronde door de stad. Juist. Okay. Dat gaat. <laughs> Hierbij dragen ze een groot tafel waarop de, een tafereel uit het leven van Jezus wordt voortgesteld. Nou, dat vind ik de meest pijnlijke van allemaal. Dan zegt hij dat hij wel kan lezen, maar niet kan praten. <laughs> Maar nou. volgens mij kent hij het allebei niet. Nee, daarom. Ik, dit, wordt eh, dit het meest pijnlijke ritueel eh, tot nu toe. Eh. ja. Nou, dan hebben we op nummer 1 gooien met eieren in Bulgarije. De Bulgaren vieren paas groots. De hele week staat in dienst van paasdiensten, eten en beschilderen van eieren. Op paaszaterdag in de orthodoxe kerk, bekend onder Heilige Zaterdag... kan je na de laatste dienst wel even raar staan kijken... als je onwetend de kerk uitkomt stappen. Dan breekt iedereen namelijk los in een gigantisch eiergevecht. Wie het langste zijn ei heel houdt, wint en wordt beloond met een succesvol jaar. Mits hij of zij het ei een heel jaar bewaart. Nou, ja, dat, dat vind ik nog... Eh, lekker eitje. Wel de, de ja, je, hebt, eh, je, je, had hem nu inderdaad de top 5 van de meest rare paastradities. Nou, laat ik maar zeggen, ik ga het niet doen. Ik eh, sla ze allemaal stuk voor stuk over. Laat mij maar gewoon lekker paasijs verstoppen en paaseieren zoeken zoals ze dat zo mooi in Eindhoven zeggen. Goeie keuze. David Guetta, Like I Do.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 Remind me to forget. Met Miguel. Goeie tekst. Ja, ik eh, vind het eh, eerst wat anders. Dus. Dus dat. Hey, eh, we hebben iets gevonden. <laughs> dat Justin Bieber al, eh, ja, eh, al een tijdje niet eh, onze favoriet is. Dat is denk ik menig mensen wel bekend. Maar Justin Bieber is eindelijk op niveau gaan praten. Want hij praat eindelijk met daklozen. <laughs> een opvallend moment deze week in Los Angeles. Waarin Justin Bieber de tijd nam om met daklozen in gesprek te gaan. De Canadese zanger werd afgelopen woensdag gespot in de straten van Los Angeles. Waar hij in gesprek ging met een dakloze vrouw en een man. En daar nam hij uitgebreid de tijd voor. Terwijl hij naast hen ging zitten op de stoep. Kort voor de ontmoeting was Justin Bieber aan het trainen geweest in de sportschool. Justin is eh, in de belangrijke weken van Pasen ongetwijfeld meer bezig met mensen en met zijn geloof. Ook doken er deze week geruchten op dat zijn volgende album een meer religieus karakter zal krijgen. Hmm. Dus we gaan eh, binnenkort de Halleluja versie van, eh, van Justin Bieber voorbij horen komen. Ik, ik vind dit soort, soort nieuwsartikelen altijd, altijd zo krom. zeg maar... Ja, er wordt een aanname gedaan. Wat, wat, nee, maar wat is er zo speciaal aan dat hij met, gewoon met men, zeg maar, als je het op een basisniveau bekijkt. Hij praat gewoon met mensen. <laughs> Ja. ja, maar weet je wat het is? Dat, dat, dat, dat is de pest. Weet je, ben je nou eenmaal beroemd... Ja, dan weet je dat je dit kan, kan, kan verwachten. Ja, alles is dan speciaal. Ja, als die man een blikje op straat gooit, dan is dat gewoon hitnieuws. Ja, nee, maar Nee, dat, dat is het. Meer, meer kan ik er eigenlijk niet van maken. Dat is het eigenlijk. Hij lijkt ook wel op een zwerver nu. Ja. ja. Zeker. als je zijn foto's ziet. Ja, nou kijk, die foto zeker wel. Kijk, weet je, Justin Bieber heeft eh, eh, heel wat haarstijlen gehad. We, zijn, we waren er trouwens net ook over uit. En dat bracht Quinn dan even aan de man. Dat uh, onze eigenste Post Malone, die er eigenlijk al wel uitziet als de homeless man. Dat die dus nog gewoon jonger is dan Justin Bieber. Twee jaar jonger. Hij scheelt gewoon twee jaar, maar hij ziet er gewoon drie keer zo oud uit. Ja. maar dat <laughs> komt dat, echt door die dikke baard. Nou ja, dikke baard. Het is een, het is een, vlas, het is een beetje een vlasbaard. Zo moet je het zien. Ja. ja. Ik vind het nou niet echt, echt een dikke, dikke baard. Ik echt meevallen. Ja. Ja. ja. ja. ja. Nou, 22 zijn en er zo bijlopen. Ja, 22 en er zo bijlopen. Maar ja, wel meer geld dan wij. Dus ja, ergens doet hij het ergens wel, eh, wel heel erg goed. Hey, eh, wij gaan eh, door naar het volgende plaatje. Daarna gaan we om 10 voor 8 gaan wij de lijst natuurlijk verder doornemen. We waren gestrand bij de nummer 30. En we gaan nu de nummer 30 tot en met 20 straks erbij pakken.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 Want wie staat waar? Op nummer 30 Anne-Marie met Dan. Stond vorige week op plek 31. Camilla Cabello, Never Be The Same. Staat op plek 29. Stond vorige week nog op plek 24. Rita Ora, plek 23 vorige week. Nu plek 28. David Guetta en Martin Garrix featuring Brooks met Like I Do... is van 39 naar 27 toegeklommen. 12 plaatsen maar liefst. En Kygo featuring Miguel, Remind Me To Forget. Vorige week nog niet in de lijst, is zeer hoog binnengekomen. Plek 26. 5 Seconds of Summer, Want You Back op 25. En Ed Sheeran en Beyoncé op 24. Blockboy, JB featuring Drake met Look Alive op plek 23. Stond vorige week nog op plek 33. 10 plaatsen gestegen. Keys and Crates, Tory S, Music To My Ears staat op plek 22. En op plek 21 Bruno Mars, Cardi B, Finesse... En op plek 20 hoorde je net natuurlijk Rams met Barking. Dat was de nummer 30 tot en met 20 tot zover. En jongens, heerlijk, heerlijk. Ja, ja. We hebben, eh, eh, wat Cardi B betreft, denk ik dat we die maar gelijk er even in moeten knallen. Ja, want Patrick heeft ook zo nog wat. Um, dan gaan we eens even kijken. Want eh, er, is, eh, er is wel nogal wat aan de hand eh, met Cardi B. En dat is nou, ja, nou, van, van Quinta natuurlijk niet de, de favoriete artiest. Dat, dat, weten we. <laughs> Maar wil jij hem doen? Of, nou, ik zal het wel even Ja, doe jij maar. Ja, de dating app Tinder. Iedereen kent het wel. Wereldwijd bekend heeft Cardi B weten te strikken voor een samenwerking. Nou ja, wil jij graag een gratis concert van Cardi B? Ga dan geen Tinder gebruiken. I am tripping in Venice. You know it, you know it. Ja. ja. Eh, in de Verenigde Staten worden de vingers blauw van al het werk. Komende maand moet een winnende school komen uit de competitie... waarbij de meeste swipes worden gerealiseerd. Dus de meeste matches tussen elkaar. De campagne hashtag SwipeOff zal de winnaar belonen met een bezoek van Cardi B. Dat optreden van de rapper zal dan eind april gaan plaatsvinden. Cardi B maakt zichzelf ondertussen op voor de release van haar debuutalbum <clears throat> Invasion of Piracy. Dat al moet op 6 april worden uitgebracht. Nou, ik ga er niet naar luisteren. Nou, heel eerlijk. En we hebben het net even over haar looks even gehad. Kijk, als je er ziet als artiest, dan... Ja, oké, ben ik het absoluut met kind ineens. Zeg ik heel eerlijk, zeg ik nee, maar, hoeft voor mij niet. Maar zie je er dan, dan zie je er op een ander filmpje, op dat Tinder swipe op filmpje, dat promotie, ja, promotiefilmpje thans, Zij eh, staat daar, dan staat ze erop, serieus. Gewoon net met, met blouseje aan, vind, ja. vind ik veel mooier ziet er veel beter. Maar nogmaals, wat we net ook weer hebben gezegd. Lady Gaga ziet er bij de optreden ziet er ook niet uit. Maakt wel goede muziek. Maar zie je die in het echt gewoon... Oh, natuurlijk. Ik weet nog, ik weet nog, Zeker? Die, ik weet nog die foto van Eminem naast Lady Gaga. Dat hij gewoon bang is. In die vleesjurk. Ja. Oh, ja. Jeetje. Ja, nee, dat was er wel eentje hoor. Dat... Uh... Oh, oh. Nee, dat... nee. Nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Hey, um, wat, we, ja, Patrick, jij, jij hebt een, uh, ja, althans een nieuwtje. Jij, gaat eh, de kinderen uitleggen eh, hoe onze overheidsinstanties werken. Vertel. Ja, ja, Als je je kinderen wil uitleggen wat de Belastingdienst doet... moet je gewoon de helft van een toetje opeten. Ja, nou. Nou, ik nou, zeker met Goeie stelling, goeie stelling. Ja, trouwens, Menno, dankjewel dat je luistert. Goeie inzending, Menno. Ja, goede inzending. Bedankt goed bezig, goed bezig. <laughs> Hey, eh, dan, eh, wat gaat volgende uur gaan we allemaal doen? We hebben sowieso natuurlijk eh, het ja, nummer dat, we, dat wij met z'n drieën dan weer aanraden. Ieder een nummer waarvan hij zegt van, joh, die moet je gaan luisteren. En ik eh, moet zeggen, er zit wel, het is wel redelijk divers deze keer. Dus eh, we, gaan het, eh, we gaan het meemaken. Wat hebben we nog meer? We hebben om half negen hebben we natuurlijk onze enige echte... MC. MC Palafel in de tent. En we gaan natuurlijk ook Je Moet Het Maar Weten spelen. Vorige week moest Quinten het helaas doen met een 2-1 verlies. Maar hopelijk gaat hij dat deze week goed maken. Maar we gaan eerst door naar Haley Steinfeld. Capital Letters. Dare to know myself. Can my heart be quiet? Chapel Letters, Haley Steinfeld. Nu Julia Michaels, I Miss You en de Chainsmokers. Tot straks! Now you're on Cabo, hanging with your brother Wishing that I was your bottle So I could be close to your lips again I know you didn't call your parents And tell them that we ended Cause you know that they'd be offended Did you not want to tell them it's the end? And I know to talk, but I'm getting ahead of myself. I get scared when we're not. Cause I'm scared you are with somebody else. So I guess that it's gone. And I just keep lying to myself. Oh, I can't believe it.